Kunduz is de provincie waar Nederland een politietrainingsmissie naartoe heeft gestuurd. De Nederlandse militairen zijn vandaag begonnen met het trainen van de eerste groep van 30 Afghaanse politieagenten. Die krijgen een basistraining van acht weken. De koffieshophouders in Maastricht weigeren sinds vandaag alle buitenlanders op Belgen en Duitsers na. Daarmee willen ze meehelpen de overlast door drugstoeristen terug te dringen. De koffieshops hebben overdag al zo'n 100 mensen geweigerd. De komende tijd moet blijken of veel drugstoeristen nu hun toevlucht nemen tot het illegale circuit. In het noorden van Kenia hebben gewapende mannen een invalide Franse vrouw ontvoerd. De vrouw van 66 werd in haar bungalow aangevallen, vermoedelijk door strijders van Al-Shabaab. Na een vuurgevecht met Keniaanse veiligheidstroepen hebben de ontvoerders de Française meegenomen naar Somalië. Drie weken geleden werd in Kenia een Brits echtpaar overvallen. De man werd doodgeschoten en de vrouw werd ontvoerd. Ook zij werd meegenomen naar Somalië. Frankrijk heeft inmiddels landgenoten opgeroepen niet naar het gebied aan de grens met Somalië te gaan. De aanvallen kunnen de toeristenindustrie in Kenia flink schaden. In de eredivisie heeft Vitesse in de Gelredoom met 1-1 gelijk gespeeld tegen Herenveen. FC Utrecht versloeg RKC met 3-0. Vlak voor rust moest RKC het met één man minder doen nadat Geoffrey Castillon met een tweede gele kaart uit het veld werd gestuurd. Er is nog één wedstrijd aan de gang, Roda-NAC. Het weer.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 Volgens de plaatselijke autoriteiten vielen de Taliban-strijders bij de grens met Tajikistan een patrouille van de douane aan. De drie grensbewakers kwamen om en drie Taliban-strijders. Onder hen zou ook de lokale commandant zijn. Kunduz is de provincie waar de Nederlandse militairen vandaag zijn begonnen met het trainen van Afghaanse politieagenten. Rond 10 uur vanavond is het treinverkeer van en naar Den Haag stilgelegd.